Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zweden zijn twee mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Een van hen is een fan van voetbalclub FC Twente uit Enschede, meldt RTV Oost. Twente speelt aankomende dag in Zweden tegen Hammerby. Bij de wedstrijd van vorige week in Enschede liep het ook al uit de hand. Vooral na de wedstrijd ging het mis en ontstonden er rellen. FC Twente besloot daarom geen supporters mee te nemen naar de wedstrijd van aankomende dag. Maar een aantal fans is toch op eigen houtje naar Zweden gegaan. De politie is niet meer actief op zoek naar de gevangenen die afgelopen dag ontsnapte tijdens zijn transport. Dat gebeurde vlakbij Vught toen hij van de ene naar de andere gevangenis werd overgebracht. De man zou niet vast hebben gezeten in de zwaar beveiligde gevangenis van Vught... maar daar in de buurt zijn gestopt voor een plaspauze. De gevangene ontsnapte aan het begin van de middag... en kan in een paar uur al ver zijn gekomen, zegt de politie. Alleen als er nieuwe informatie binnenkomt, wordt de zoektocht vervolgd. De afgelopen dag zijn in totaal 19 Nederlanders geëvacueerd uit Niger. Volgens demissionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... zijn ze met verschillende vluchten vertrokken. maar naartoe is niet bekend. De ambassade zegt contact te houden met Nederlanders... die niet op tijd bij het vliegveld konden komen... Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders nog in het Afrikaanse land zijn. De Cubaanse peso is in één jaar tijd met 50% in waarde gedaald. Daarmee komt de koers op 230 peso's op de dollar, wat het laagste ooit is. Goederen zijn al tijden schaars. Door de lage koers verdienen de meeste Cubanen niet meer dan 5000 peso's per maand.